Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Drempel komt van drie zetels bij Tweede Kamerverkiezingen. Op het CDA-congres in Barneveld was een meerderheid van de leden daarvoor. Een hogere kiesdrempel zou moeten leiden tot minder politieke versnippering, meent het CDA. En ook komt er in het verkiezingsprogramma te staan dat er de komende vier jaar een miljard euro naar defensie moet gaan. Op verzoek van Nederland is in het noorden van Spanje een Marokkaanse Rotterdammer opgepakt. Het OM vermoedt dat de man van 31 zich bij IS wilde aansluiten. Dat is klaarblijkelijk niet gelukt. Hij zou in Turkije zijn gestrand en daarna naar Spanje zijn gereisd. De man wordt nu in Spanje ondervraagd. Het is de bedoeling dat hij aan Nederland wordt overgeleverd. Parijs gaat honderden miljoenen steken in de renovatie van de Eiffeltoren. Dat is nodig om de 6 miljoen toeristen die elk jaar op de toren afkomen... ook in de toekomst snel, maar vooral ook veilig te kunnen ontvangen. Zo komen er structurele barricades rondom het historische monument... om aanslagen te voorkomen. In totaal trekt Parijs de komende 15 jaar 300 miljoen euro uit voor de Eiffeltoren. In Berlijn is een man van 26 op het metrostation mishandeld en van het perron geduwd. Hij kon weer het perron opklimmen voordat er een trein aankwam. Maar hij moest daarna wel naar het ziekenhuis om behandeld te worden. De daders, een groep jongeren, had eerder ook al een man mishandeld op hetzelfde station. Ze gingen er vandoor in de metro. Shorttracker Shinky Knecht heeft op het EK goud gewonnen op de 500 meter. Hij bleef in Turijn landgenoot Dylan Hogerwerf voor. De Rus Victor An won het brons. En ook bij de vrouwen was er Nederlands succes op de 500 meter. Rianne de Vries won goud voor de Italiaanse Valcepina en de Britse Jill Martin. Op veel plaatsen in Europa heeft het verkeer te kampen met winterse omstandigheden. Vooral van en naar de wintersportplaatsen in het westen van Oostenrijk is het erg druk. Op de Fernpassroute tussen Duitsland en Oostenrijk heeft het verkeer in beide richtingen bijna drie uur oponthoud. En bij de grenstunnel bij Fussen wordt het verkeer in groepjes doorgelaten. Ook Zwitserland en de Belgische Ardennen heeft te kampen met veel last van sneeuw. Het weer. Vanavond en vannacht nog een bui met sneeuw of natte sneeuw. Minima rond het vriespunt.